Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De coalitiepartijen en gedoogpartij PVV verwachten moeilijke bezuinigingsonderhandelingen... na de sombere CPB-cijfers van vanochtend. Volgens premier Rutte zijn de tekortcijfers stevig, maar de nieuwe realiteit. Het CDA zegt dat Nederland voor een grote opgave staat... en PVV-leider Wilders schat de kans dat de partijen er bij de onderhandelingen uitkomen op 50 procent. Als Nederland volgend jaar aan de Europese begrotingseisen wil voldoen, moet er volgens het Centraal Planbureau maximaal 16 miljard euro extra worden bezuinigd. Van Europa mag het begrotingstekort uitkomen op 3%. Volgens het CPB komt het volgend jaar uit op 4,5%. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks vinden de Europese eisen niet heilig. De man die wordt verdacht van de ontvoering en het misbruiken van een vijfjarig meisje in Oudenbos heeft bekend en zegt ook dat hij ontucht heeft gepleegd met een tweede meisje, ook uit Oudenbos. Begin februari probeerde de man van 26 uit Roosendaal een aantal meisjes te ontvoeren. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Tweede Kamer wil de verkoop van hash helemaal verbieden. Regeringspartij VVD krijgt van CDA en PVV steun voor een plan daarvoor. De VVD zegt dat hash voornamelijk uit Marokko en Afghanistan komt en dat de coffeeshops in feite meewerken aan het financieren van criminele organisaties in die landen. De Kamer is niet van plan om de verkoop van wiet aan te pakken. Groot-Brittannië sluit per direct de ambassade in Syrië vanwege het geweld in het land. De ambassadeur was begin februari al teruggeroepen naar Londen en nu worden alle medewerkers teruggetrokken. De Nederlandse ambassade is nog open. Het Syrische leger is vanochtend verder gegaan met de aanval op de wijk Baba Amr in Homs. De wijk geldt als het bolwerk van het verzet in die stad. Het weer bewolkt. In het zuiden breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen droog en meer zon. Dit was het was Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 50 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp 5 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knopen de Bresseplein en de afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer zat een vrachtwagen met pech op de afrit. Daardoor loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen knopen de Kleinpolderplein en Bresseplein staat 6 kilometer.